Raymond Seré met het NOS-journaal. Op de berg Sinjar in Noord-Irak is een helikopter met hulpgoederen neergestort. Het heeft een woordvoerder van het Iraakse leger op de staatstelevisie gezegd. De piloot is daarbij omgekomen. De oorzaak van de crash was een technisch mankement. Duizenden Jezidis zitten al een week op Sinjar om uit handen te blijven van strijders van de Islamitische Staat. Amerikaanse troepen hebben ten noorden van de berg een stelling van de IS gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse commandocentrum voor het Midden-Oosten werden van hieruit Koerden onder vuur genomen die vluchtelingen in veiligheid proberen te brengen. Rusland zegt dat het internationale Rode Kruis de supervisie krijgt over het konvooi met hulpgoederen dat op weg is naar Oekraïne. De regering in Kiev heeft dat als voorwaarde gesteld. De Oekraïense regering weet niet wat de Russische trucks vervoeren... en daarom mogen de goederen alleen met een schriftelijke verklaring van het Rode Kruis het land in. Oekraïne is bang dat Rusland onder het mom van een humanitaire missie een invasie voorbereidt. Het konvooi van 280 vrachtwagens is sinds vanochtend op weg naar de Russisch-Oekraïnse grens. Wanneer de hulpgoederen de zwaar getroffen bevolking van Lugansk zullen bereiken is niet bekend, maar gevreesd wordt dat dat nog dagen gaat duren. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag staat open voor een debat met de gemeenteraad over de onrust in de Schilderswijk. Zondag liep daar een anti-IS-demonstratie uit de hand. Van Aartsen komt deze week terug van vakantie. En dat is volgens planning. Hij onderbreekt zijn vakantie niet, zegt een woordvoerder. Onder meer de SP had Van Aartsen gevraagd zijn vakantie te onderbreken en geen demonstratie meer toe te staan. Wanneer de burgemeester en de gemeenteraad in debat gaan is nog niet bekend. En dan het weer. Landinwaarts nog een paar buien. Vannacht in het binnenland vrijwel overal droog. Maar aan de kust en rond het IJsselmeer weer meer buien.